Michel Koenen met het NOS-journaal. Radicaal rechts wint flink terrein in het Europees Parlement... maar de Christendemocratische Europese Volkspartij, de EVP, blijft de grootste. Die krijgt 186 van de 720 zetels. De radicaal-rechtse ID-fractie, waarin onder meer de PVV en de partij van Marine Le Pen uit Frankrijk zitten... is de grote winnaar met 60 zetels. de Sociaaldemocraten blijven ongeveer gelijk... en de Liberalen en Groenen zijn de grote verliezers. In Frankrijk kreeg de partij van Le Pen bijna een derde van de stemmen. In reactie daarop riep president Macron nieuwe parlementsverkiezingen uit voor eind deze maand. In Duitsland lijkt de rechtsradicale AFD de tweede partij te worden. En GroenLinks PvdA is bij de Europese verkiezingen in Nederland de grootste partij geworden. Volgens de definitieve prognose krijgt de combi acht zetels in het Europees parlement. De PVV van Geert Wilders is de grote winnaar en gaat van één naar zes zetels. één minder dan de exit poll van donderdag. En die zetel gaat naar Volt. De pro-Europese partij komt op twee zetels. Oppositieleider Benny Gantz trekt zich terug uit het Israëlische oorlogskabinet. Gantz dreigde vorige maand al op te stappen als premier Netanyahu niet met een plan zou komen voor het naoorlogse bestuur van de Gazastrook. En dat plan dat kwam er niet. En Max Verstappen heeft de Grand Prix van Canada gewonnen. De wereldkampioen hield in een soms nat Montreal de McLaren van Norris en de Mercedes van Russell achter zich. Haascoureurs Magnussen en Hulkenberg die stoven na de start naar voren. Ze waren de enige met regenbanden. Daarna vielen de twee coureurs weer snel terug. voor Verstappen was het zijn 60ste overwinning in de Formule 1. de Red Bull-coureur liep in de WK-stand ook nog uit op de nummer 2 Leclerc...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 GroenLinks PvdA werd hier de grootste. In Frankrijk kreeg de partij van Le Pen bijna een derde van de stemmen... en in reactie daarop riep president Macron nieuwe parlementsverkiezingen uit. Die staan gepland voor eind deze maand. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen een bezoek van vier dagen aan de VS. Ze gaan in Atlanta langs bij het graf van Martin Luther King. En ook bezoeken ze de beroemde Patch Recording Studio... waar grote namen als Beyoncé en Madonna albums opnamen. Het weer, lang en veel regen vandaag. Het waait stevig met vooral in het zuidwesten kans op zware windstoten. Het wordt 10 tot 15 graden. a place I know you wanna go. It's a good life. Hey, hey, yeah. I don't wanna stand around and beg you. Just don't say no. I tried to lose My mama said to slow down You must make your own shoes Stop dancing to the music I've got riddles in a happy mood Keep my groove on watching a fake betrayal Caught up in the conflict between his brain and his tail And if time's elimination, then we got nothing to lose Please repeat the message, it's the music that we choose Keep them on groove on the music that we choose It's the music that we choose It's the music that we choose Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine. Instant music, everybody. Instant music, everybody. I can't Come back And you look to the north? And a pale moon is rising, and it seems like all is dying, and would leave the world to mourn. In the distance, hear the laughter of the last. past without even a last desperate warning. Then look into the sky where through the clouds a path is torn. Look and see her how she sparkles. It's the last FM stond voor onder de zon en een hemels blauwe hemel achter straten op bewoners of vol bijgernes van ver en ik Waarvan ik het bestaan vermoed, maar niet echt zeker weet.